Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal huishoudens dat vorig jaar te maken had met energiearmoede is flink gestegen. Het waren er 180.000 meer dan het jaar daarvoor. Daarmee komt het aantal huishoudens met een laag inkomen en hoge energiekosten op 510.000. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en TNO. De grote stijging komt vooral door het stopzetten van een aantal steunmaatregelen van de overheid. In Arnhem zijn Vitesse-supporters gisteravond de straat op gegaan om hun steun uit te spreken voor de noodlijdende voetbalclub. Vandaag moet de club bij de beroepscommissie van de KNVB duidelijk maken... waarom ze de ingetrokken proflicentie terug zouden moeten krijgen. Begin deze maand werd die licentie opnieuw ingetrokken wegens wanbeleid. Ook burgemeester Marcouche van Arnhem en meerdere kopstukken uit de voetbalwereld... deden een beroep op de bond om de club niet verloren te laten gaan. In de Israëlische stad Tel Aviv hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de oorlog in Gaza. Ze eisen dat de regering van Netanyahu een akkoord sluit met Hamas om de laatste gijzelaars terug te krijgen. Zo'n akkoord lijkt intussen ver weg. Vandaag stapten zowel Israël als de VS op van de onderhandelingstafel. Israël en Hamas zeggen allebei dat de andere partij geen concessies wil doen. De Amerikaanse satellietdienst Starlink heeft gisteravond gekampt met een wereldwijde storing. Die storing begon om 10 uur en duurde ongeveer 2,5 uur, meldt het internetcommunicatiebedrijf van Elon Musk. De oorzaak was volgens Starlink het gevolg van uitval van belangrijke interne softwarediensten. Starlink heeft duizenden satellieten in een relatief lage baan om de aarde. Klanten kunnen daardoor relatief snel internet ontvangen, ook in afgelegen gebieden. Het weer. Op steeds meer plaatsen raakt het bewolkt. Er valt een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en een bui.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 in the She got soul in the beauty of a melody. beleeft het. Alleen bij ZFM. Hallo, halum, gilum, dasa, nia, gulum, lulum, sasa. Hallo, halum, gilum, dasa, nia, gulum, lulum, sasa. Elektrika, salza. Oh, elektrika, salza. Yeah. Elektrika, salza.